Gisteren pakte de politie twee mannen op uit Zoetermeer. Ze zouden plannen hebben voor een jihadistische aanslag... eind dit jaar ergens in Nederland... met bomvesten of autobommen. In oktober tipte de AIVD de politie. De verdachten, een Nederlander en een Iranier... werden opgepakt met behulp van twee infiltranten. Op Malta is een politieke crisis ontstaan na de moord op een journaliste. Daphne Guarana Galizia kwam twee jaar geleden om het leven bij een bomaanslag op haar auto. De onderzoeksjournaliste schreef veel over corruptiezaken op Malta, waarbij ze vaak naar politici wees, onder wie ook premier Muscat. De stafchef van de premier en de minister van Toerisme zijn opgestapt. De minister van Economische Zaken van Malta heeft zichzelf op een actief gezet nadat hij door de politie was verhoord. De oude vergaderzaal van de Tweede Kamer wordt binnenkort weer gebruikt voor vergaderingen. Omdat de nieuwe zaal wordt verbouwd komen in de oude zaal weer groene bankjes. Dat zijn replica's, omdat de meeste echte bankjes zijn vernietigd. De Tweede Kamer gebruikte de oude zaal van 1815 tot 1992. De kans dat er met oud en nieuw vreugdevuren komen op het strand van Scheveningen en Duindorp lijkt niet groot. Waarnemend burgemeester Remkes schrijft aan de Haagse gemeenteraad dat de organisatoren de vergunningen niet op orde hebben en dat brandweer en politie zich grote zorgen maken. Afgelopen jaarwisseling blies de harde wind een grote vonkenregen over de huizen. Het weer bewolkt, wat regen of motregen.